Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties... zijn kritisch over de plannen in het gepresenteerde regeerakkoord. Veel gehoorde kritiek is dat vooral mensen met een hoger inkomen... en bedrijven profiteren van de coalitieplannen. Sommige partijen hebben zorgen over de aangekondigde lastenverzwaringen... als de verhoging van de lage btw-tarieven. Daardoor wordt een aantal dagelijkse producten duurder... Veel organisaties vinden wel dat de coalitieplannen een goede basis zijn om Nederland vooruit te helpen. Maar in sommige gevallen hadden ze meer verwacht. Bijvoorbeeld het aangekondigde klimaatbeleid, dat milieupartijen niet ver genoeg vinden gaan. Premier Rutte noemde het akkoord bij de presentatie vanmiddag ambitieus en evenwichtig. De regering ligt zich volgens hem met de afspraken op economische groei, vooruitgang en duurzaamheid. Uit de eerste doorrekening van het Centraal Planbureau blijkt dat bijna iedereen erop vooruit gaat door de plannen van het nieuwe kabinet. Alleen een deel van de gepensioneerden en mensen met een uitkering hebben straks juist iets minder te besteden. Noord-Koreaanse hackers hebben mogelijk een grote hoeveelheid militaire informatie van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie gestolen. Volgens een Zuid-Koreaans persbureau zitten er onder meer gezamenlijke verdedigingsplannen van Zuid-Korea en de VS bij de gestolen documenten. En een plan om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Noord-Korea ontkent de diefstal en de Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd. Studenten van de pilotenopleiding van KLM kunnen weer een lening afsluiten bij de bank. De opleiding kost rond de 85.000 euro. De banken vonden het risico voor een lening sinds vorig jaar te groot... omdat de baankansen voor net afgestudeerde piloten laag waren. Maar na gesprekken met de KLM heeft ABN AMRO besloten om weer leningen te geven. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land valt er af en toe wat regen. Morgen is het ongeveer 18 graden, er staat meer wind. In het zuiden is het droger en breekt af en toe de zon door. Dit was het NWS Journaal.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 Ook een kwartier vertraging op de A9 naar Alkmaar. Voor het knooppunt Velsen staat 13 kilometer vanaf eh, Aalsmeer. En vooral bij Amsterdam moet je nu geduld hebben. Vanaf de A10 West naar de A10 Zuid staat tussen Geuzenveld en Watergaasmeer 11 kilometer. Vanwege een kapotte auto zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging is drie kwartier. Op de A27 naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam 8 kilometer en een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle bij Amersfoort 3 kilometer. En ook hier heb je een kwartier vertraging.